Eck met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht deze week... is een man van 30 veroordeeld tot 30 dagen cel, waarvan 27 voorwaardelijk. Omdat hij al drie dagen in de cel heeft gezeten... hoeft hij niet terug naar de gevangenis. Ook krijgt hij een taakstraf van 100 uur. De man kreeg de straf omdat hij een brandende fakkel naar agenten had gegooid... tijdens een protest tegen de komst van asielzoekers. Hij werd veroordeeld in een snelrechtszitting. Meer dan 3600 Nederlanders hebben dit jaar een lintje gekregen voor hun verdiensten voor de samenleving. Dat zijn er een paar honderd meer dan in de afgelopen jaren. De lintjes worden traditiegetrouw uitgereikt op de laatste werkdag voor Koningsdag. Verreweg de meeste gaan naar vrijwilligers. Ook dit jaar kregen veel meer mannen dan vrouwen een lintje. 37% van de gedecoreerden is vrouw. Onder meer schrijfster Esther Verhoef en actrice Willeke van Ammerrooy kregen een onderscheiding. Influencer en kankerpatiënt Jade Kops is overleden. Ze leed aan een zeldzame vorm van keelkanker... en deelde op sociale media hoe ze leefde met de ziekte. Ze richtte een stichting op en zamelde geld in voor het Prinses Maxima Centrum... het ziekenhuis voor kinderen met kanker. Jade Kops was 19 jaar. Nederland trekt 25 miljoen euro extra uit om de Einstein-telescoop naar Zuid-Limburg te halen... Met de telescoop kunnen wetenschappers zwaartekrachtgolven uit de ruimte opsporen. Het apparaat bestaat uit kilometerslange buizen en komt 200 tot 300 meter onder de grond te liggen. Ook andere Europese landen willen de telescoop graag bouwen... maar het kabinet zet alles op alles om het wetenschappelijke prestigeproject naar Nederland te halen. Volgend jaar wordt bekend naar welk land de Einstein-telescoop gaat. Het weer zonnig, alleen in het noorden nog wat bewolking. Het is 14 graden aan de kust tot maximaal 20 in het binnenland. Morgen begint grijs en mistig, later veel zon en opnieuw maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Leidschendam heb je 10 minuten vertraging. De A7 Zaanstad-Horen tussen Zaandam en Weidewormer duurt er ook 10 minuten langer over de A9 van Amstelveen naar Den Helder... tussen Akersloot en Heilo, bij Alkmaar dus 25 minuten vertraging. En er is een ongeluk gebeurd op de N242 bij Alkmaar. In de richting van Middenmeer staat tussen de A9 en omval 3 kilometer. En de vertraging is daar 35 minuten.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 waarin de inlichtingendienst schrijft dat het dreigingsbeeld de afgelopen 80 jaar niet eerder zo hoog was. Bestuurders van het Amsterdamse studentenkoor kunnen weer een beurs krijgen... De afgelopen jaren werd hij niet uitgekeerd vanwege misstanden... zoals geweld bij ontgroeningen en vrouwonvriendelijk gedrag. Meer dan 3600 Nederlanders hebben dit jaar een lintje gekregen... voor hun verdiensten voor de samenleving. Dat zijn er een paar honderd meer dan in de afgelopen jaren. De lintjes worden traditiegetrouw uitgereikt op de laatste werkdag voor Koningsdag. Het weer zonnig, alleen in het noorden wat bewolking bij 14 tot 20 graden.